Nieuws van 6 uur. Gerry van Tijn. Bij Schiphol in Vijfhuizen is het Nationaal Monument MH17 geopend. Het bestaat uit een herinneringsbos met voor elk slachtoffer een boom. Ruim 2000 nabestaanden waren aanwezig. Het bos werd geopend door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het is vandaag drie jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Bij het Van der Valk Hotel in Akersloot in Noord-Holland is een man doodgeschoten. Er heeft zich een verdachte gemeld op het politiebureau in Zaandijk. Het was erg druk bij het hotel, de omgeving is afgezet. Wat zich heeft afgespeeld kan de politie nog niet zeggen. De Russische regering dreigt met drooglegging. In het weekende mag er straks misschien geen alcohol meer worden verkocht in Russische winkels. Dat zou nodig zijn omdat het drankprobleem in Rusland enorm groot is. Een kwart van de mannen in Rusland overlijdt voor zijn 55ste, vooral door de drank. Die doden zijn niet alleen het gevolg van zwaar drinken, maar ook doordat mensen met drank op achter het stuur gaan zitten. In verband met bosbranden zijn in Montenegro 300 mensen geëvacueerd. De branden woeden aan de kust. De meeste mensen werden met boten geëvacueerd. Volgens ooggetuigen sprongen sommige mensen de zee in om in het water op hulp te wachten. En in de wijken rond Burgersoe in Arnhem vliegen tropische vlinders rond. Dat meldt Omroep Gelderland. Ze zijn ontsnapt uit de nieuwe mangrovenhal in het dierenpark. Waarschijnlijk toen er groot materieel in en uit die nieuwe hal werd gebracht. De mangroven werd vorige week geopend. Hoeveel vlinders zijn ontsnapt is niet bekend, maar ze kunnen bij dit weer buiten de hal overleven. En dat weer is dan. Vanavond en vannacht kunnen enkele misbanken ontstaan. De minima liggen tussen de 9 en de 14 graden. Morgen blijft het droog. Het is op veel plaatsen zomers met maxima rond 25 graden. En daarbij wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. De Randstad staat bij elkaar 110 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A2 Utrecht richting Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Waardenburg. Ruim een half uur op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen de knopen Badhoevedorp en Burgerveen. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, die staat vrij onhandig. Drie rijstroken zijn daar dicht. Daardoor op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp voorknopend de hoek nu 2 kilometer met een kwartier vertraging. 10 minuten extra op de A9 Amstelveen richting maar bij de afrit Haardem-Zuid. Een kwartier op de A10 de ring Amsterdam tussen Duivendrecht en Amsterdam Slotervaart. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dus iemand niet goed geworden op de A12 Utrecht richting Den Haag. De rechterrijstrook is nu dicht. Tussen Knopen en de meer dan 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Een ongeluk tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorloos en Werkendam een kwartier extra.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 De Ierse band, The Outlaws, brengt veel sfeer en dragen de real country een warm hart toe. Voor mij een eerste kennismaking. Voor jou waarschijnlijk ook. The best part of the day is the night. When I get home, everything's alright. You're lying close beside me. I'm holding you real tight. The best part of the day is the night. I could spend my whole life loving you. There is nothing else I'd rather do. I go out every morning, work the whole day and I'm holding you real tight. The best part of the day is the night. Ontmoet Naim Lynn, een geweldige zangeres uit Ierland. Naim's liefde voor ouderwetse countrymuziek komt voort uit haar bewondering voor Patsy Klein. Tammy Wynette en Billy Joe Spears. Naems keuze van liedjes is zeer relevant voor alles wat ze doet. Met Johnny Brady, ook uit Ierland, vertolkt ze A Love I Think I Never Will Last. This skinny country boy caught my eye Never could have guessed what I would find He laughs about the boys I used to kiss, but I love him. Yes, I love Robert Mitzel, Jimmy Buckley en Patrick Feeney vormen het Ierse trio The Three Amigos. In eigen land zijn ze zeer bekend en treden overal op. Ook individueel timmeren ze aan de weg. Ik laat ze nu horen in een Charlie Pride medley. Whenever I chance to meet some old friends on the street, they wonder how does a man this away. I always got a smiling face, anytime and any place. And every time they ask me why, I just smile and say that you've got to kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Just kiss an angel. Just kiss an angel good morning and let her know you think about her when you're gone. Just kiss an angel good morning and love her like the devil when you get back home. Rain dripping off the brim of my hat.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 Het moest er eens van komen. Steve Earle keert terug naar zijn muzikale roots en serveert een stevige dosis onversneden country. Jonge Steve Earle kwam in de jaren 70 in Nashville aan op het moment dat de zogenaamde outlaw country er haar hoogtepunt kende. Artiesten als Waylon Jennings en Willie Nelson waren erin geslaagd om zich uit het keurslijf te wringen waar de studiobonzen hen tot dan toe inhielden. Naast deze grote namen was er een hele reeks artiesten die van op de zijlijn nagels in de doodskist van de gestroomlijnde country hamerden, zoals Jeffrey Jeff Walker, David Allen Coe, Billy Joe Shaver en Townes van Zandt. Met So, You Wanna Be An Outlaw brengt Steve Earle nu een ode aan die hele scene. En meer in het bijzonder aan Waylon Jennings. When you're walking in LA, everybody knows that you're down. Nobody walks anywhere in separate gonna be alright. Dat was Steve Earle met mijn favoriete song Walking in L.A. Eddie Raven heeft zijn eerste bluegrass album All Grassed Up opgenomen. Raven is een bekende countryster met een lange lijst van nummer 1 en top 10 singles. Tientallen artiesten hebben zijn songs opgenomen. Enkele van zijn beroemdste songs zijn I Got Mexico, Bayou Boys, Operator Operator en Thank God for Kids. Veel country acts zijn overgegaan naar de bluegrass-wereld, maar weinigen krijgen de hulp van een formatie als Carolina Road, Payou Boys. in the out Ever since the first time I ain't ever been the same. I gave up on baseball and I threw down my glove. I discovered girls, I got into love. Me and my friend Albo, he's the one who had the car. We made all the dances and we made all the balls. knew we were Bayou boys. Everybody knew we were Bayou boys. don't come easy when you've been this way so long. Sleep all day, run all night, chasing the ladies cause we knew they might. We raised a lot of hell, we made a lot of noise.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 Het is in mei 1975 uitgebracht als de tweede single en titeltrack van het gelijknamige album. De song bereikte de nummer 3 positie in de country charts, waarmee Gene zijn eerste top 40 en eerste top 10 hit noteerde. From somewhere outside, I hear the street vendor cry, Billy Gumbo. From my window, I see him going down the street, and he don't know that she fell right to sleep in the damp tangled sheets so soon. After love in, in the hot afternoon. girl, and I'm just a guy in the room.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 Ik kan je het album van harte aanbevelen. I wish you love and happiness. I guess I'll wish you all the best. I wish you don't do like I do. and go and fall in love with someone like you. Cause if you fail, oh, like I did, probably walk around act like a little kid, but a kid don't know. He could only guess how hard it is to wish you happiness. I guess love is like a Christmas card. Decorate a tree and throw it in the yard. It decays and dies, and the snowman melts. Well, I knew love, I knew how love felt. I knew love. Oh. When I walked around, Lord, walk with me. But I got no hate, and I got no pride. But I got so much love that I cannot hide. So you drive a Chevy, so you drive a Ford. So you drive around all night till you just get bored. Then you change your mind for something else to do. Then your heart changes your mind and it changes you. I wish you love and happiness. Guess I wish you all the best. I wish you don't do like I do. go and fall in love with someone like you. If you fail, oh, like I did, probably walk around the block like a little kid. But a kid don't know. He could only guess how hard it is to wish you happiness. How hard it is to wish you happiness. original van deze week. Lonesome 77203 is een single van Hawkshaw Hawkins, geschreven door Justin Tubb. Het was de laatste single-release van zijn carrière, uitgebracht in 1963. Hij stond er vier weken mee op de eerste plaats. Trieste bijkomstigheid is dat hij dit zelf nooit meegemaakt heeft, want hij kwam om bij een vliegtuigcrash samen met Patsy Klein en cowboy Copas. Pas twee weken na zijn dood bereikte de song de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Had our number changed today, although I hated to. But each time the phone would ring, they'd want to speak to you. It hurts to tell them you're not here with me. Maybe now, oh, telephone will let me be. It's not in the book now, so you better write it down. Just in case your love for me ever come around, you might want to call and break the news to me. Just call Lonesome 777. telephone beside me all the time. Hoping you might want to call and say you've changed your mind. If you do, then darling, you know where I'll be. I'm at Lonesome 7-7. You're the only one I'm given, our new number two. So now if the telephone should ring, I'll know it's you. If you ever long for love that used to be, just call lonesome seven seven Just call Lonesome 77203. The Shires met Nashville Grey Skies. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Erik Kriek heeft gemeend een brug te moeten slaan tussen striptekenen en muziek. Hij heeft met de jongens van de Nederlandse bluegrassgroep de Bluegrass Boogeyman een cd met zes ballads opgenomen. De vijf uit zijn boek en het titelnummer In the Pines, dat hij niet verstripte. De cd is bij de prijs inbegrepen en is de moeite waard. the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eye and smiled, and her lips were the color of the roses that grow down the river, all bloody and wild. On the first day he came, I opened the door, and my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand. second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I'd seen. And I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day, he came with a single red rose. He said, Give me your loves and your sorrows. Call me the wild rose, but my name was a Day. Why they call me it, I do not know. For my name was a alive day. My name was a day. On the third day, he took me to the river showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. He lay on the bank, the wind lied as a thief. And I kissed her goodbye, said all beauty must die then leant down and planted a rose between her teeth. Langzamerhand ben ik Lana Wolfs biggest fan in town. Ik hoop dat er nog veel volgen. Gerard Bierman leverde met For You zijn debuutalbum af en het mag gehoord worden. Luister maar naar Little Brown Eyes. Now I know that everything just can't go on like this. But it's hard to work out with a soft take care. a smile and goodbye kiss. My little girl's asleep by now. I'll just glance into her room. I'm sure I'm gonna miss her and her little brown eyes too. Tell me why my daddy ain't coming home. show is over, the curtain down. It's time to leave the stage. Better get ready to go now. You'll come and look her up real soon. You're already missing her and little brown eyes too. blokje country uit eigen land. Sunny Sweeney heeft drie jaar de tijd genomen om haar nieuwe album tot stand te brengen. En dat is te horen ook. Dat ze een groot talent was, dat wisten we al. Maar op deze plaat klinkt ze overtuigender dan ooit. Dat blijkt wel uit een song als I Feel Hank Williams Tonight. It was only So You Wanna Be An Outlaw brengt Earl een onvervals album uit. Want al wordt hij vaak tot een van de grondleggers van de alt-country gerekend, naar pure country moest je tot op heden serieus zoeken op zijn albums. Al moet meteen de kanttekening gemaakt worden dat de muziek die Earl hier brengt veel rauwer is dan hetgeen Waylon Jennings bracht op zijn klassieke platen uit de jaren 70. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Tennessee. I said, Angel, you can never go home. Never go home. Never go home. If you want me and I know you can never go home. So you wanna be an outlaw, better listen up, kid. Steal a million dollars have to keep it here. Ain't no place to spend it in the desert if you did, and you can't take it with you when you go. Always something laying for you up around the bend. Everything that goes around comes back around again. You can't trust anybody, not a lover or a friend. Gene Douglas deed mee aan een talentenjacht in Texas en viel erbij op. Op zijn debuutalbum Daydream staat de song Hard to Say Goodbye. Ofwel, het is moeilijk om afscheid te nemen. Dat doe ik dan ook niet. Ga zo weer verder met nog een uur country.